Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Mogelijk kan de Belastingdienst in de toekomst geen belasting meer innen... door grote problemen binnen de organisatie. Het staat in een rapport van de commissie die de fiscus heeft onderzocht. De top van de Belastingdienst heeft volgens de commissie... onder meer te weinig kennis van fiscale zaken... en de afstand tussen het management en de werkvloer is te groot. Staatssecretaris Wiebes zegt dat hij de problemen bij de Belastingdienst heeft onderschat. Ongewenst zwangere vrouwen kunnen voortaan ook bij de huisarts terecht voor een abortuspil. Het kabinet is akkoord gegaan met een plan daarvoor van minister Schippers. Met de abortuspil kunnen zwangerschappen tot 6,5 week worden afgebroken. Het middel kan nu alleen door abortusklinieken worden voorgeschreven en door ziekenhuizen met een abortusvergunning, niet door huisartsen. Het CDA in Noord-Brabant wil dat de provincie samen met het Rijk gaat onderzoeken of het mogelijk is om drones in te zetten tegen criminelen in natuurgebieden, zoals de Biesbos. De provincie heeft veel last van drugscriminaliteit in natuurgebieden. Volgens het CDA hebben de criminelen nagenoeg vrij spel en zijn ze ongrijpbaar voor de politie doordat die gebieden vaak moeilijk toegankelijk zijn. Drones zouden volgens de partij kunnen helpen met het opsporen van drugscriminaliteit in die gebieden. In de finale van de Australian Open staat Rafael Nadal tegenover de Zwitser Roger Federer. Nadal versloeg de Bulgaar Grigor Dimitrov. Het wordt zondag de 35ste keer dat de twee tegen elkaar spelen, Federer en Nadal. Bij de vrouwen gaat de finale morgen tussen de zusjes Venus en Serena Williams. Het weer. Vannacht kan het vooral in het noorden licht gaan vriezen. Morgen geleidelijk meer bewolking, maar het blijft tot de avond overal droog. Temperatuur loopt op naar 6 tot 9 graden. Zondag meer bewolking. In de noordelijke helft van het land kan wat regen vallen. Aan de middagtemperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam is bij Den Haag-Zuid de rijstrook dicht, 2 kilometer file. Ongeluk ook op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein bij Amsterdam Sloterdijk 2 kilometer file. De rijstrook is daar dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 2 kilometer en 200 Amsterdam halfweg bij halfweg 3 kilometer file. En door een aanrijding rijden geen treinen maar bussen tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem.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 the glue. love? Is it like the can it deep? So tell me how deep is your love can it go So tell me how deep is your love can it deep? How deep is your love? deep is your te llevo bien callado.